Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De rechter moet een duidelijk vonnis geven over de moord op de 14-jarige Susanna. Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel over de moordzaak die Duitsland al dagen in zijn greep houdt. Het 14-jarige vermiste meisje werd afgelopen woensdag dood teruggevonden langs het spoor. Al snel bleek dat de 20-jarige verdachte naar Irak was gevlucht. Daar werd hij opgepakt en verhoord. Volgens de Koerdische politie heeft de verdachte bekend hij is vanavond geland op het vliegveld van Frankfurt en wordt morgen voorgeleid aan een rechter. Wie partneralimentatie betaalt, hoeft dat straks mogelijk maximaal vijf jaar te doen in plaats van twaalf jaar. De VVD, D66 en de PvdA willen een eerlijker systeem en zeggen dat er genoeg steun is voor een wetswijziging. Na een echtscheiding voor lange tijd financieel afhankelijk zijn van een ex-partner levert spanningen op en is niet goed voor de afhankelijke ex, vindt de PvdA. De drie politieke partijen vinden vijf jaar genoeg om na een echtscheiding weer op eigen benen te staan. De aanpassing geldt niet voor mensen met jonge kinderen en ex-partners die vlak voor hun pensioen zitten. Max Verstappen start zondag niet vanaf pole position, maar vanaf de derde plaats. De Duitser Sebastian Vettel verbrak in zijn Ferrari het baanrecord en eindigde op de eerste plek. Verstappen had in alle vrije trainingen de beste rondetijden neergezet... maar in de kwalificatieronde werd hij derde achter Vettel en Bottas. De race morgenavond bij de GP van Canada begint om tien over acht. Laura Smulders heeft in Azerbeidzjan de wereldtitel BMX veroverd. Haar zusje Merel werd tweede en met Judy Blauw die het brons veroverde... stonden er alleen Nederlanders op het erepodium. Laura Smulders ging prima van start en passeerde de Amerikaanse titelhoudster in een bocht... die vervolgens onderuit ging. Voor Smulders is het de eerste wereldtitel. In 2014 werd ze nog derde op het WK BMX. Het weer, vanavond trekken er wolkenvelden voorbij, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan een regen- of onweersbui voorkomen.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 Save my vocals for celebration when my missions are complete. No need to vocally express a thing when my mind already demanded it to be. I'm searching and wanting that something raw. It's out there, I've seen it before. But this time, I want to manifest my thoughts. And I don't need someone's stamp of approval, it already passed inspection standard to define the rules, able to withstand the unplanned. So here I am, I am, I am. So here I am, I am, I am, I am. I, am. I, am. I have no regrets. I was simply Thank you just a day's rain. I was drowning under you. What a beautiful waste of time you were. Pleasure, pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn. That if you turn up the heat, I like the burn. So go turn up your heat. with DJ Malzo. What a beautiful waste of time you were. pleasure pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn.